11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wat Groot-Brittannië betreft wordt het begin van de brexit-onderhandelingen niet uitgesteld. De verantwoordelijke minister Davis zei op de Britse televisie... dat de gesprekken zoals gepland volgende week maandag kunnen beginnen. Vorige week verloren de conservatieven van premier May... bij de verkiezingen de meerderheid in het parlement... en daardoor rees de vraag of de onderhandelingen over de brexit zouden worden uitgesteld. Minister Davis zei dat de regering bij de brexit-onderhandelingen met de EU... geen concessies zal doen. In een goudmijn bij Johannesburg zijn de afgelopen dagen 178 mensen gearresteerd. Het zijn illegale mijnwerkers die de mijn inkonden doordat het personeel staakte. Ze probeerden goud te stelen en kregen daarbij hulp van medewerkers van de mijn. Zo kregen de illegale mijnwerkers water en eten zodat ze het onder de grond langer konden volhouden. Bij de mijn wordt al een week gestaakt uit protest tegen maatregelen van de beheerder om illegale mijnbouw tegen te gaan. Bij de lokale verkiezingen in Italië heeft de eurosceptische vijfsterrenbeweging een flinke nederlaag geleden. De partij van Beppe Grillo eindigde in veel steden als derde of vierde. De democratische partij van oud-premier Renzi deed het een stuk beter. De burgemeesters van Rome en Turijn zijn lid van de Vijf Sterrenbeweging. Beide liggen onder vuur. Die van Rome vanwege een verdenking van machtsmisbruik... en de burgemeester van Turijn, eh, Turijn om laks optreden. In zo'n duizend steden gingen mensen gisteren naar de stembus. De verkiezingen worden gezien als graadmeter voor de Italiaanse parlementsverkiezingen volgend jaar. Het weer wisselend bewolkt en later kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 17 tot 21 graden.